Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump roept op om geen banden meer te kopen van Goodyear. Die fabrikant heeft volgens hem een verbod ingesteld op het dragen van patches met zijn slogan Make America Great Again. Koop betere banden voor minder, twitterde de Amerikaanse president. Goutier stelt in een reactie dat het werknemers alleen vraagt om in werktijd geen steun te betuigen aan politieke partijen of politici. Zaken als rassenongelijkheid en gelijke rechten mogen wel aan de orde worden gesteld. President Lukashenko van Wit-Rusland dreigt de oppositieleiders in zijn land met strafrechtelijke vervolging. Ook riep hij veiligheidstroepen op om harder op te treden tegen demonstranten. De laatste dagen bleven ordentroepen op de achtergrond bij de massale betogingen, onder meer in de hoofdstad Minsk. Voetbalbond KNVB hoopt dat Oranje Internationals een uitzondering kunnen krijgen op de quarantainemaatregelen. Volgende maand zijn de eerste wedstrijden in de Nations League. Een speler als Frenkie de Jong van FC Barcelona zou dan eigenlijk tien dagen in zelfisolatie moeten voordat hij kan aansluiten bij het Nederlands elftal. En de finale van de Champions League gaat tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. De Duitsers wonnen gisteravond hun halve finale met 3-0 van Olympique Lyon. De finale is aanstaande zondag in Lissabon. Ook die wedstrijd is zonder publiek vanwege corona. En dankzij de zegen van Bayern München is Ajax volgend seizoen verzekerd van de groepsfase van de Champions League. Daarin krijgen de Amsterdammers een startpremie van 40 miljoen euro. AZ stroomt volgende week in de tweede voorrondes in. Het weer nog, meer bewolking met vannacht af en toe een bui. Het koelt af tot de graad of 19. Morgenochtend trekt de regen via het noordoosten weg en breekt de zon door. Het wordt 26 tot 32 graden. Morgenmiddag is er dan kans op pittige regen- en onweersbuien. En vrijdag wordt bewolkt en nog zomers warm met een graad of 25. In de loop van de dag stroomt er dan minder warme lucht het land binnen.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 Let the record get into your mind and let it start to renovate. Do it good, do it now, and don't you wait. I'm an addict, I don't give none. Yes, I'm hooked, ever music on the run. If you wanna be high, take the score and give me more. Stay tuned. my life without jamming. That is why my life is so slamming. I take you up to a place where you never been. Far away from home and then back again. Get ready for this and get dressed. Cause when you miss the boat, you're gonna be stressed. Yeah, three, two, one. Countdown and the party has begun. Let's do it right now, let's go for it. Cause I feel for you and I show for it. S D H Y C. If you wanna have fun, you better call me. Get down, get down to my sound. I'm in town. Stay tuned, I'm back to hold ya. And when you're ready, come on and tell me. I'm gonna be right there waiting for the yell, see? Yeah, cause I'm talking about a change. I'm talking about a change of lifestyle. The way you went to me was very strange. Stay tuned for a while. I could have been a criminal because I live like an animal. A whole prison, a man that was terrible. I was a kid, so I tried to live with it. Thinking I was a weak individual, but I was not. I was so strong until the music helped me get along. Take a look at me now, cause here I am. I'm your mate man. van informatie op 106.9 FM en kabel 104.5. 4FM can say nos vamos conociendo. Y sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos al cine. Vamos a dar un que nunca se termine. Si quiere algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos ganas. se sabe. Mientras que no quiere, pero me tiene que eh, eh.